Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe Britse premier Starmer heeft op zijn eerste dag gelijk een streep gezet door het omstreden Rwanda-plan, meldt de Britse krant The Telegraph. Daarmee konden illegale migranten vanuit het Verenigd Koninkrijk met het vliegtuig naar Rwanda gedeporteerd worden. De wet om dat mogelijk te maken werd door de vorige conservatieve regering met moeite door het parlement geloodst. Maar Starmer had al gezegd dat hij het plan wilde schrappen als Labour de verkiezingen zou winnen. Volgens insiders is het plan nu van de baan. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij de presidentskandidaat blijft voor de Democraten. In een campagnetoespraak zei hij dat hij in de race blijft en dat hij weer van Donald Trump gaat winnen. De druk op Biden nam toe om zich terug te trekken als presidentskandidaat na een rampzalig optreden in een debat vorige week. In de campagnetoespraak vandaag was hij energieker, maar soms nog wel slecht te verstaan. Ook haalde hij de termen miljard en biljoen door elkaar toen hij het had over de staatsschuld. Komende nacht zendt ABC News een interview met Biden uit. De PVV sluit zich in het Europees Parlement aan bij de nieuwe rechtse fractie van de Hongaarse premier Orbán. De partij van Wilders haalde bij de Europese verkiezingen zes zetels. Uiterst rechtse partijen staan er in Brussel nu nog alleen voor. Orbán, Wilders en een aantal anderen hopen op genoeg steun om samen een uiterst rechtse fractie te kunnen vormen. Frankrijk is op het EK voetbal door naar de halve finales. De Fransen wonnen na strafschoppen van Portugal. Ondanks veel kansen over en weer werd in de reguliere speeltijd niet gescoord en in de verlenging ook niet. Bij de strafschoppen was Joao Felix de enige die miste. Hij schoot tegen de paal. Eerder op de avond plaatste Spanje zich voor de halve finales ten koste van Duitsland. Het werd na verlenging 2-1. De halve finale tussen Spanje en Frankrijk is dinsdag.